duidelijk. Het kan zijn dat de Tweede Kamerfracties van VVD en PvdA het regeerakkoord krijgen. Orkaan Sandy dreigt de laatste bijeenkomsten in de Amerikaanse verkiezingscampagne te verstoren. De republikeinse presidentskandidaat Romney heeft een verkiezingsbijeenkomst in Virginia Beach afgeblazen. In de Cariben heeft Sandy zeker 40 mensenlevens geëist. Amerikaanse orkaancentrum waarschuwt dat Sandy zich kan samenvoegen met een andere storm... waardoor er een orkaan van historische proporties kan ontstaan. Nederlandse toeristen die gestrand waren in de Mexicaanse badplaats Cancún zijn op weg naar huis. 283 vakantiegangers zaten sinds woensdag vast door een technisch probleem met hun vliegtuig. Donderdag mislukte een eerste poging om het toestel te repareren. Een reisorganisatie, Arcafly heeft een vervangend toestel gestuurd om de Nederlanders uit Cancún te halen. Volgens Arcafly landt het vliegtuig vanmiddag rond half 1 op Schiphol. Het weer. Aan de kust enkele buien. Elders overwegend droog en geregeld zon. Het wordt een graad of 8. Morgen vrij zonnig en droog, maar later meer bewolking bij een graad of 9. Dit was het NOS Journal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan 33 files. Ik noem de files van 5 kilometer en langer. A1 Amersfoort richting Amsterdam voor de afrit Bunschoten 5 kilometer. A10 West naar Zaanstad bij de Koentunnel 5. A13 Rotterdam richting Den Haag voor Delft 5. A15 Rotterdam richting Gorkum na een ongeluk bij Papendrecht 4 kilometer.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 zeggen Oh, ik wil zo graag beter en het is nog niet te laat. Hoe ik me zal voelen als jij eens weer voor me In de jaren die verstreken, bijna niet aan je gedaan dat ik toen niet zeggen kon.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 worden voortaan harder aangepakt door justitie... Zo'n duizend veelplegers in het verkeer krijgen een brief van de politie waarin staat dat ze het risico lopen hun rijbewijs kwijt te raken. Schrijft minister Opstelt aan de Tweede Kamer. Het gaat om ernstige verkeersovertredingen zoals rechts inhalen, door rood rijden en bumperkleven. Voortaan bepaalt de officier van justitie hoe een overtreding van hen wordt bestraft en kan er ook een rijverbod worden opgelegd. De advocaten van Silvio Berlusconi hebben zoals verwacht aangekondigd dat de oud-premier in hoger beroep gaat. Hij kreeg gisteren vier jaar cel voor fraude bij zijn bedrijf Mediaset. De rechtbank in Milaan bracht die straf meteen terug tot één jaar... op basis van een amnestiewet uit 2006... die een eind moest maken aan overvolle gevangenissen. Zolang er een beroepsprocedure loopt, hoeft Berlusconi de cel niet in. De beroepsprocedures kunnen jarenlang duren.